wordt een kwart van de risicozwangerschappen niet op tijd herkend. Bij een kwart van de bevallingen die als risicoloos waren beoordeeld... bleken de baby's achteraf toch bepaalde aandoeningen te hebben. Nederland scoort al jaren slecht op het punt van babysterfte. In ons land overlijden per jaar 1700 baby's rond de geboorte. Als de communicatie tussen verloskundige en gynaecoloog beter zou zijn... zou dat kunnen dalen tot 1150, zeggen de onderzoekers. De onderzoekers willen dat er gedurende de hele zwangerschap... een intensieve samenwerking komt tussen verloskundigen en gynaecologen. In Rotterdam is de proloog van de Tour de France gewonnen door de Zwitser Fabian Cancellara. De proloog, een individuele tijdrit met start en finish op het Zuidplein, was zo'n 9 kilometer lang en voerde onder meer over de Erasmusbrug. Van de favorieten voor de eindzege eindigden Lance Armstrong op de vierde plaats, Alberto Contador op de zesde, Tyler Farrar op de zevende en Levi Leipheimer op de achtste plaats. De beste Nederlander was Nicky Terpstra, hij werd zestiende. Fabian Cancellara start morgen in de gele trui. Er waren meer dan 400.000 mensen naar Rotterdam gekomen voor de toerstart. Joris Matthijssen en Robin van Persie kunnen in de halve finale tegen Uruguay meedoen. Beide spelers raakten gisteren geblesseerd, maar onderzoek in het ziekenhuis bracht vandaag geen ernstige schade aan het licht. De Wereldvoetbalbond, de FIFA, heeft het eerste doelpunt van Nederland tegen Brazilië alsnog toegekend aan Wesley Sneijder. Hij is nu met vier goals mede topscorer van het WK, samen met de Slovaak Vitek, de Argentijn Higuain, de Spanjaard Villa en de Duitsers Klozen en Müller.